Jurjen Boekraat met het NRS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een personenauto... zijn in Polen vijf mannen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Wrocław in het zuidwesten van het land. De spoorwegovergang was niet voorzien van slagbomen... maar wel van waarschuwingslichten. Volgens de spoorwegmaatschappij functioneerde die correct. Mogelijk heeft de bestuurder de overgang niet gezien... omdat het hevig regende. Ook Saoedi-Arabië wijst naar Iran als dader van de vermoedelijke aanval... op twee olietankers in de Golf van Oman. Kroonprins Mohammed zegt dat Iran de schepen donderdag heeft aangevallen. Hij wil dat de internationale gemeenschap hard optreedt tegen het land... dat de aardsvijand is van Saoedi-Arabië. Eerder legden de Amerikanen en de Britten al de schuld bij Iran. De VS zegt dat de Iraanse betrokkenheid blijkt uit videobeelden. Iran ontkent en spreekt van ongefundeerde claims. India heeft importtarieven ingesteld tegen 28 Amerikaanse producten... waaronder appels en amandelen. De heffingen zijn een reactie op Amerikaanse importtarieven... op India's staal en aluminium. Ook vindt het land het kwalijk dat de VS een vrijstelling voor Indiase producten... ter waarde van ruim 5 miljard dollar heeft geschrapt. President Trump vindt dat India zijn interne markt niet genoeg openstelt voor Amerikaanse bedrijven. India stelt nu tarieven in tot 70 procent... waarmee de Amerikaanse producten fors duurder worden. Thomas Rup heeft de Brusselprijs gewonnen... voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek. Hij schreef Laura H., het kalifaatmeisje uit Zoetermeer. Rup reconstrueerde voor het boek De Bekering van Syriëganger H... haar leven in het IS-kalifaat en haar terugkeer naar Nederland. De jury roemt de manier waarop Ruup de lezer mee op reis neemt... naar twee nauwelijks doordringbare werelden. Aan de Brusselprijs is een bedrag verbonden van 10.000 euro. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 12 met kans op nevel.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 Please enjoy your experience. You get up, you go to work, you go home. You get up, you go to work, you go home. You get up, you go to work, you go home. It's Friday, it's payday. It's Friday, it's payday. You got an expectation of what's going to happen in your life. I'm so confused. I'm so confused. The beautiful ones, you always seem to lose. The beautiful ones, you always seem to lose. Welcome to the dawn. You've just accessed the now experience.